Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig ongeluk in Raamsdonk gisteravond. Er kwam een jongen om het leven toen hij samen met een andere jongen een carnavalswagen aan het afbreken was. De omgekomen jongen was 16 jaar. Hij viel uit een hoogwerker en overleed later in het ziekenhuis. Nieuws komt hard binnen in Raamsdonk, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. De voorzitter van de carnavalsvereniging laat weten er geen woorden voor te hebben. Hij zegt we hebben vier dagen intensief feest gevierd en dan komt dit extra hard binnen. De andere jongen kan volgens de gemeente snel naar huis. Gevangenen mogen toch eerder worden vrijgelaten. De staatssecretaris van de PVV die erover gaat... wil de gevangenen twee weken eerder naar huis kunnen sturen... omdat de gevangenissen overvol zitten. PVV-leider Wilders wilde dat niet... en staatssecretaris Conradi kreeg daarom ook flinke ruzie met hem. Nu zet ze het plan toch door. Het kan niet anders. Dat is ook de conclusie, eh, denk ik... Eh, die, eh, die hier, hoe pijnlijk ook, hier aan de grondslag ligt. En ondertussen blijven we met mannenmacht werken... om te kijken waar kunnen we toch zo creatief mogelijk zijn... om dit eh, om dit eh, punt eh, tegen te gaan. Maar we kunnen echt nu niet anders. De staatssecretaris wil dat alleen gevangenen eerder vrijkomen die maar maximaal een straf van een jaar hebben het kan je niet zijn ontgaan dat het weer een echt lentedagje was. Het is officieel de warmste 7 maart sinds het begin van de metingen. In de beeld werd het 17,8 graden en ging het vorige record van 1991 uit de boeken. Op andere plekken werd het nog zelfs warmer. Bijvoorbeeld in Wijk aan Zee met 19 graden. Even verderop in Egmond aan Zee genoten ze daar wel van. Het maakt alles een heel stuk leuker. En het maakt het leven een stuk lichter. Ja, wonderbaar, wonderbaar. Ik vond dit jaar 100. En u heeft nog nooit zo vroeg in het zonnetje gezeten? Nee. <laughs> <laughs> Ik hou van de zon. Morgen wordt waarschijnlijk opnieuw een warmterecord verbroken. Ja, want het is veel zon nog steeds en warm voor de tijd van het jaar. Morgen wordt het zelfs 17 tot 19 graden. Zondag is er ook zon, maar dan is het ietsje frisser.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 far. Can we just girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? shit girlfriend was a freak like me, like me. Don't ya? Don't ya, baby? Don't ya? Alright, sing. Don't you wish your girlfriend was raw like me? Raw. Don't you wish your girlfriend And that I'm fine. I ain't lying. Look at me, you ain't blind. I know I'm on your mind. I know we had a good time. I'm your friend. I'm fun and I'm fine. I ain't lying. Look at me, you ain't lying. See, I know she loves you. I know she loves you understand. I'd be just as crazy about you if you were my man. girlfriend like me? Don't you wish fun like me?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 De politie in Arnhem ziet op dit moment geen verband tussen twee grote branden in de stad. Gisteren werd een aantal historische panden in de as gelegd. En eerder deze week gingen drie winkels in vlammen op. Bij een Israëlische droneaanval in Gaza-stad zijn twee Palestijnen gedood.